uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De mysterieuze longziekte die vorige maand opdook in een stad in het oosten van China... is verwant aan SARS. Volgens Chinese onderzoekers is het een variant van het coronavirus. Het is tot nu toe bij 15 mensen vastgesteld in de miljoenenstad Wuhan. Ze hebben symptomen die vergelijkbaar zijn met die van een longinfectie. Voor zover bekend is er nog niemand aan de ziekte overleden. Het virus lijkt ook niet direct van mens op mens over te slaan. De piloten van het Oekraïense vliegtuig dat gisteren crashte in Iran... hebben nog geprobeerd naar de luchthaven in Teheran terug te keren. Dat hebben Iraanse luchtvaartexperts vastgesteld. De piloten hebben verder niet om hulp gevraagd. Om de oorzaak van de ramp vast te stellen... worden de twee teruggevonden zwarte dozen onderzocht. Serginho Dest heeft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten... het trainingskamp van Ajax in Qatar verlaten. De Amerikaanse verdediger voelde zich er volgens de Amsterdamse club niet op zijn gemak. Eerder zag de Amerikaanse selectie al af van een trainingskamp in Qatar... na de Amerikaanse raketaanval... waarbij de Iraanse generaal Soleimani in Baghdad werd gedood. Toezichthouder ACM dreigt met boetes voor aanbieders van openbare laadpalen. Die maken niet duidelijk wat het kost om een elektrische auto op te laden en hoe lang het duurt. En tijdens piekuren is het bijvoorbeeld duurder en de piektijden die verschillen ook weer per stad. En ruim 1,1 miljoen mensen zijn eind vorig jaar overgestapt naar een andere zorgverzekering. Dat is ruim 6 van de verzekerden, blijkt uit de voorlopige cijfers. vorig jaar lag het aantal overstappers iets hoger. mensen hebben nog tot 1 februari om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Het weer nog, het is bewolkt met van tijd tot tijd regen. Vanmiddag wordt het even droog, maar tegen de avond gaat het weer regenen.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 And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh. step by step. When you come out on the floor, you got that. Oh no no no no, na. You got that. Oh no no no no, na. You got that.